zo lief en ook zo mooi. Je had me betoverd, maar toch was er iets. Als ik jou eens vroeg, dan zei jij liever niets. Je speelde een spel dat ik nooit zou kunnen winnen. Je sprak met je ogen, mijn hart stond in brand. Ik was in extase van jouw wrijvende hand. Jij maakt echt iets His